Mariel Hageman met het NOS Journaal. De huisartsen en ministers hebben een akkoord bereikt over de financiën. Daarmee lijkt het eind te zijn gekomen aan een maandendurend conflict. Huisartsen hebben vorig jaar hun budget overschreden. En het zag er naar uit dat Schippers dat geld zou terugeisen. Die eis heeft ze nu laten vallen. Wel heeft ze afspraken gemaakt over verbetering van de zorg. Zo moeten de huisartsenpraktijken langer open zijn. En ook wil Schippers dat huisartsen patiënten minder vaak doorverwijzen naar specialisten. Schiphol is voor de derde keer uitgeroepen tot beste luchthaven van Europa. Het vliegveld kreeg die onderscheiding vorig jaar ook al. Een jury van onafhankelijke experts prijst Schiphol voor de faciliteiten en de doorlopende verbeteringen in de infrastructuur. Ook is Schiphol een voorbeeld op het gebied van duurzaamheid en milieu. De prijs is afkomstig van de Europese tak van Airport Council International. Die organisatie behartigt de belangen van 400 luchthavens in 46 Europese landen. Als alleenstaande minderjarige vreemdelingen geen asiel krijgen, moeten ze voortaan direct terug. De speciale vergunning waarmee ze tot hun achttiende in Nederland mogen blijven, wordt afgeschaft. Volgens minister Leers gaat van de huidige regeling het verkeerde signaal uit. De minderjarige blijft dan hopen op een vergunning, maar moet op zijn achttiende toch weer terug, zegt Leers. In Italië is een man opgepakt die wordt verdacht van mensenhandel op het Bakenlandplein in Eindhoven. Dat is het prostitutiegebied van de stad. De man wordt ervan verdacht dat hij een Hongaarse vrouw voor zich liet werken in de raamprostitutie in Eindhoven. De aanhouding komt voort uit een groot politieonderzoek. In maart werd het Bakenlandplein volledig afgesloten. 54 prostituees werden verhoord. Het weer. Vanavond enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen stapelwolken en af en toe zon. In de middag kans op een bui bij een stevige wind. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge 9 kilometer. Op de ring A10 Oost tussen Watergraafsmeer richting Volendam. Daar is tussen Zeeburg en Schellingwoude de rechterrijstrook dicht. A15 Europort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en het knooppunt Vaanplein 8 kilometer.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 Mocht je nou op vrijdag geen tijd hebben, op zaterdag doen we het nog een keer. Hè? Dan tussen 7 en 9 en dan komen ze gewoon nog een keer allemaal voorbij. 22 jaar alweer van deze hitlijst. Aflevering 25 en vandaag alweer 22 juni van 2012. Al bijna weer halverwege dit jaar. Deze week in de lijst 16 stijgers, 3 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Betekent dat ook dat drie platen eruit moeten. Train Drive By na 17 weken, 16 weken voor Simple Plan Canaan en The Summer Paradise. En ook voor Natalia Kills is het over Kill My Boyfriend verdwijnt na 15 weken. Conor Maynard Kent ook komt er straks nog aan. 9 plaatsen winst voor hem en daarmee de snelste stijger. Nicky Minier, Starships met 9 plaatsen de snelste zakker. En Chris Brown Turn Up The Music is langs genoteerd met alweer 17 weken. 22 juni vinden we ook wel terug in de geschiedenis hoor. 1812, Napoleon verklaart de oorlog aan Rusland. In Berlijn wordt na 29 jaar de grenspost Checkpoint Charlie opgegeven in 1990 van 22 juni.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 Hij kwam nieuw binnen natuurlijk op 34 met Scream. En dit was de single die hij even daarvoor had uitgebracht, Climax. En voor die plaat kan het nu wel eens over zijn omdat Scream het zo goed doet in de hitlijsten. Climax staat ook al 9 weken in de lijst en eh, gaat er weer een stukje omhoog. Van 18 naar 16 alweer deze week. En gaan verder op weg naar de nummer 1 van Europa. Hebben we een nieuwe nummer 1 of nog steeds eh, Gustavo Lima en Ballade bovenaan de lijst? Dat hoor je even voor de klok van 5 uur. Eerst voor jou nog klaarstaan Edward Sharp en de Magic Zeros. That's What's Up. In de vijfde week gaat die plaat omhoog van 22 naar 15. the church, you be the steeple. You be the king, I be the people. Well, I was feeling such a mess, I thought you'd leave me behind. Well, I was feeling such a wreck, I thought. But you helped me change my mind. I be the sun, you be the shining. iedere keer moet ik weer denken aan een of andere Amerikaanse kerkdienst in een of andere film. Edward Sharp en The Heroes. That's what's up in de vijfde week. Dus omhoog van 22 naar plek nummer 15. Gia Compton en eh, Kit Curie hebben een single opgenomen.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 Bijna tijd om voor ons de top 10 in te gaan, maar wij kijken nog even achterom naar nummers 20 tot en met 12. Eh, en 11 hoor je dan nog van mij, laten we het zo doen. Op 20 dan uh, eh, Carmen en Broken Hearted. In de 11e week zak het van 16 naar 20. Calvin Harris, Neo, Let's Go. In de 5e week 5 plaatsen omhoog van 24 naar 19. Of Monsters and Men, Little Talks. In de 13e week zak het van 10 naar 18. En van 12 zak het naar 17 in de derde week. DJ Fresh, Rita Ora en Hot Right Now. Usher en zijn Climax gaan nog twee plaatsen omhoog in de negende week naar 16. En Edward Sharp, de Magnetic Showers, That's What's Up staan vijf weken in de lijst. Gaan 7 plaatsen omhoog van 22 naar 15. Kaneen en Nelly Is Anybody Out There? In de elfde week zak het van 11 naar 14. En Dear Frampton en Kid Cudi, Don't Kick the Chair hoor je van 5. Nee, in de 5e week omhoog van 20 naar 13. David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne, I Can Only Imagine staan nu 10 weken in lijst. Zakken de top 10 uit, want vorige week nog 9, deze week terug te vinden op 12. En de nummer 11 krijg je van mij nog, zei ik net al, dat is namelijk eh, Alex Clare, Too Close.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 Nummer 10 zelf slaan we over. My aan on Wrestle Cakes and the Walk zakt van 6 naar 10. Alicia Bank en uh, eh, Leslie J. 212 zakt ook en wel van 7 naar 9. En achter elkaar krijg je nu de... Nou ja, kom er nog wel eens tussendoor. Maar in ieder geval 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die hoor je allemaal. We beginnen natuurlijk met nummer 8 dan. Je hoort het al, Maroon 5 en West Calavia.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 Nou, in ieder geval in de Your Breakdown. Al tien weken lang Maroon 5 van Wiz Calafia, de payphone. Ze zakken wel weer van 5 naar 8. En uh, Rihanna denkt van de eh, grote stappen snel weer die hitlijst uit. Want uh, twee weken geleden stond ze nog op 1. Vorige week zakte ze al naar 3. En nu van 3 naar 7. Where have you been? Someone, can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, for you, babe. Searching for you, babe. you, babe. Searching for you, babe. Rihanna en Where Have You Been in de 11 week zakt zij van 13, van 13 naar 7. Nee, van 3 naar 7. En of Monsters en Men staat dus ook wel met twee platen in de hitlijst.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 Of Monsters and Men and Dirty Paws in de 14e week omhoog van 14 naar 6. En Rihanna, Where Have You Been staat 11 weken in de lijst en die zakte dus van 3 naar 7. Twee weken geleden stond die dame dus nog bovenaan en nu alweer op plek nummer 7. Op weg naar de nummer 1 van Europa, welke plaat dat is, dat hoor je natuurlijk even voor de klok van 5 uur pas. En wel is het zo dat we nu de top 5 ingaan. En we eigenlijk uh, alleen nog maar stijgers en zittenblijvers hebben. Dus uh, de snelle rekenaars die weten dan genoeg. Avicii en Samuel Avakir, dat is in ieder geval een van de stijgers. Zeven weken lang staan ze in de lijst van Europa. Vorige week nog nummer 8. Deze week gaat Silhouettes nog eens drie plaatsen verder omhoog naar 5. En zometeen eh, de snelste stijger nog voor jou. Avicii en zijn Silhouette. Een zevende week dus omhoog van 8 naar 5 toe. Ik zei net al, je krijgt van mij straks de snelstijger, want Conrad Maynard kent zijn no, doet het erg goed. In de zesde week dat hij nu in de lijst staat, gaat hij 9 plaatsen omhoog. En vorige week nog 13, deze week dus terug te vinden op plek nummer 4 alweer. meteen voor jou ook de nummer 3, die stond vorige week nog op nummer 4.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 Deze negende week dat ze genoteerd staat, gaan ze nog een plekje omhoog. Van 9 naar... Van 9, nee, 9 weken staan ze erin. Ze gaan van 4 naar 3 toe. Ik zei het aan het begin al, we zitten deze week met drie zittenblijvers. Eentje was op 35, Quintino van mezelf aan Epic. voor de rest heb je nog geen zitten blijven gehoord. En ik heb nog twee platen voor je. Nou, lijkt me duidelijk. Net als vorige week dus op nummer 2 Flowrider en zijn Whistle. In de zesde week blijft hij dus zitten waar hij vorige week ook zat. Een van de drie zitten blijven zitten dus voor Flowrider en zijn Whistle. In de zesde week blijft hij zitten op plek nummer 2. Hebben we nog één plaats voor je te gaan. En dat is ook nog eens de laatste zittenblijver van vandaag. Net als vorige week dus bovenaan de lijst van Europa. Gustavo Lema. Zijn ballade staat alweer negen weken in de lijst nu. essa gata me liga, mas tá de balada. Quero curtir com você na dat was hem weer de lijst voor deze week. Met inderdaad Gustavo Lima dus nog steeds bovenaan de lijst van Europa. 9 weken eh, staat hij nu met Ballada in de lijst. Flow Riders zijn Whistle, die blijft staan op 2. om Lambert en Bruno Mars, Never Close the Eyes op 3. Conor Maynard, Kensei No 4 en ook Avicii en eh, Samuel Avak hier met Silhouettes vinden we terug op nummer 5. Dat was de lijst voor deze week. Volgende week tussen 3 en 5 heb ik weer een hele nieuwe lijst voor je.